Ze waren 23 en 29 jaar oud. Een marinier van 21 raakte gewond, zijn toestand is stabiel. De families zijn ingelicht. De drie reden tijdens een operatie met hun rupsvoertuig op een bermbom. Dat was op 9 kilometer van kamp Holland. Er zijn nu 23 Nederlandse militairen in Afghanistan omgekomen. Het luchtruim van Nederland blijft gesloten tot nader order, maar in elk geval tot morgenochtend 8 uur. KLM-directeur Hartman vindt dat het vliegverkeer te lang plat ligt, doordat het hele luchtruim is gesloten in het gebied waar de aswolk hangt. Volgens hem is de situatie niet overal hetzelfde en zijn er oplossingen op maat nodig. De KLM heeft vanavond boven Nederland een proefvlucht gemaakt op verschillende hoogten en ook op het plafond van 13 kilometer. En dat ging zonder problemen. Gegevens van de testvlucht worden nu verwerkt. De overheid moet snel maatregelen nemen om de luchtvaartsector te steunen en dat vindt FNV-bondgenoten. Het ging al niet goed met de luchtvaartmaatschappijen door de economische crisis en nu komt het gesloten luchtruim daar nog bovenop. In de luchtvaartsector werken in Nederland zo'n 60.000 mensen, van wie de helft bij de KLM. De vakbond denkt aan maatregelen als werktijdverkorting. D66-leider Pechtold heeft hard uitgehaald naar CDA en PVDA. Op het partijcongres in Amsterdam zei hij dat het land drie jaar heeft stilgestaan... doordat CDA en PVDA alleen maar ruzie maakten. In het verkiezingsprogramma van D66 is op verzoek van het congres opgenomen... dat de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt al volgend jaar moet worden afgeschaft. Steeds meer wereldleiders kunnen door het vliegverbod morgen niet naar de staatsbegrafenis van de Poolse president Kaczynski, die vorige week omkwam bij een vliegtuigongeluk. Onder de afzeggers zijn president Obama en bondskanselier Merkel. Premier Balkenende en prins Willem-Alexander willen ook de uitvaart bijwonen, maar het is nog niet duidelijk of dat gaat lukken. Het weer vannacht rond het vriespunt. Morgen overdag is er veel zon en weinig wind.